12 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. In Scheveningen is het dodental in de zoektocht naar vermiste watersporters opgelopen tot vijf. Gisteren overleden er al twee mensen nadat ze uit het water waren gehaald. En vanochtend vonden hulpverleners nog eens drie doden. Het is nog niet bekend of het vrouwen of mannen zijn. Het waren wel allemaal ervaren watersporters. De politie is bezig met een grote actie tegen hennephandel in de Bommelerwaard... Zo'n 100 agenten doorzoeken loodsen en woningen in Maasdriel en in een woning in Den Bosch. Ze zoeken naar bewijsmateriaal voor hennephandel. Later vandaag wordt bekendgemaakt wat de politieactie heeft opgeleverd. Bij een brand in een appartement in Landgraaf in Limburg zijn vannacht twee mensen overleden. Wie het zijn is nog niet duidelijk. Twee anderen zijn voor medische controle naar een ziekenhuis gebracht. De brand brak rond half twee uit en een deel van het appartementencomplex werd ontruimd. Vier naastgelegen appartementen hebben brandschade opgelopen. De Limburgse politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het aantal uren dat door uitzendkrachten is gewerkt... is in april met bijna een kwart gedaald. Dat meldt brancheorganisatie ABU. De sterkste daling van het aantal gewerkte uren was in de technische sector. Daar werd 36 minder door uitzendkrachten gewerkt. En in een dorp op de westelijke Jordaanhoever is een Israëlische militair gedood. Hij werd geraakt door een steen die vanaf een gebouw naar beneden werd gegooid, zegt het Israëlische leger. De Israëlische militairen kwamen in het Palestijnse dorp vier verdachten arresteren. Het komt niet zo heel vaak voor dat Israëlische militairen omkomen door Palestijns geweld. Dat gebeurde voor het laatst in augustus. De daders zijn nog steeds spoorloos. Het weer geregeld zon, maar in het noorden en westen ook wat buien met kans op hagel.